Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op beelden op de plek waar zaterdag een Russisch vliegtuig neerstortte. Volgens nieuwszender CNN wordt dat door het Pentagon bevestigd. De flits duidt waarschijnlijk op een explosie... maar wat er precies is gebeurd kan op basis van de beelden niet worden vastgesteld. Het kan zijn dat de brandstoftank ontplofte of een motor in brand vloog... maar er kan ook een bom aan boord zijn geweest. Bij het ongeluk boven de Sinaï-woestijn kwamen alle 224 inzittenden om het leven. In Groningen hebben artsen voor het eerst een buikwandtransplantatie uitgevoerd. Operatie in het UMCG is al een half jaar geleden uitgevoerd bij patiënten van 25 met de ziekte van Crohn. Een chronische ontstekingsziekte van de darm. Het nieuws is pas nu bekendgemaakt omdat het grootste afstotingsgevaar intussen voorbij is. Voor het derde jaar op rij daalt het eigen vermogen van de provincies. Vorig jaar hadden de provincies volgens het CBS in totaal een eigen vermogen van bijna 16 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan in 2013. De provincies besteden het eigen vermogen vooral aan verkeer en vervoer en aan natuur- en recreatiegebieden. Daarnaast kregen ze minder geld uit het provinciefonds, dat een van de grootste inkomstenbronnen is. Onderling zijn er grote verschillen. Zo had Gelderland een eigen vermogen van ruim 4,7 miljard euro en het vermogen van Zeeland was met 139 miljoen euro het kleinst. Banken willen beter weten hoe vervuilend bedrijven zijn... zodat ze er rekening mee kunnen houden bij hun investeringsbeleid. Dat staat in een klimaatrapport van de elf Nederlandse banken. Nu hoeven bedrijven niet te rapporteren hoeveel CO2 ze uitstoten... wat voor banken vaak lastig is. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken zal dit ertoe leiden... dat bepaalde investeringen niet meer worden gedaan. Het weer. Door het hele land kan plaatselijk dichte mist voorkomen. In de loop van de ochtend lost de mist geleidelijk op en breekt de zon door. In het noorden blijft het langer grijs, maar ook daar gaat later de zon schijnen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In het westen en noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor... Nu al files met meer dan 10 minuten vertraging op de A4. Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude. 13 kilometer na een ongeluk. De hoofdrijbaan is afgesloten. De vertraging daar is meer dan een uur. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Wassenaar over de A44. Drie kwartier vertraging op de A6 richting Muiden bij Almere Stad West. 11 kilometer file. Daar ligt glas op de weg. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer 10 kilometer. Door de mist is de spitsstrook op de A9 ook maar richting Amstelveen niet open. Dat zorgt voor 7 kilometer bij knooppunt Rotterpolderplein. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 3 kilometer na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En op de N247 van Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland 4 kilometer.